Dat verging bij de Kokos-eilanden. Die liggen op zo'n 2.500 kilometer uit de kust van Australië. Het schip met ongeveer 40 mensen aan boord had een noodsignaal uitgezonden... dat door de Australische kustwacht was opgevangen. Die dirigeerde vrachtschepen naar de plaats van het ongeluk. Een vrachtschip wist 17 overlevenden uit de oceaan op te pikken. 23 mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om asielzoekers die onderweg waren naar Australië. Scholen moeten worden verplicht melding te maken van het aantal onbevoegde leraren. Dat schrijft de nieuwe vakbond Leraren in Actie in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de vakbond nemen middelbare scholen steeds vaker leraren aan die niet bevoegd zijn om les te geven. Ze doen dat omdat er te weinig leraren zijn. Leraren in actie vindt dat onacceptabel. Ouders en kinderen hebben het recht om te weten wat de kwalificaties zijn van de docent die voor de klas staat, zegt de nieuwe bond. Bij een verkeersongeluk in Herwijnen in Gelderland zijn gisteravond twee doden gevallen. Ze zijn met hun auto tegen een boom gebotst. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Een derde inzittende van de auto raakte zeer zwaar gewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn twee doden gevallen toen een deel van een rotswand op het strand stortte. De slachtoffers zijn een Britse vrouw en een Spaanse man die onder het puin bedolven raakten. De plaats van het ongeluk is met speurhonden onderzocht. De politie gaat er nu vanuit dat er niet meer slachtoffers zijn. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een strand in het westen van Tenerife, Playa de Los Gigantes. Volgens Spaanse media waren op dezelfde plaats vorige maand ook al rotsblokken naar beneden gekomen.